Kees Groot met het NOS-journaal. Waarop president Trump heeft gereageerd op de rellen in Charlottesville. Trump sprak van geweld van verschillende kanten en riep op tot wederzijds respect. Verschillende politici, zowel republikeinen als democraten, nemen hem kwalijk dat hij de extreemrechtse groeperingen die de demonstraties organiseerden niet bij namen noemde. De politie in Charlottesville heeft een 20-jarige man aangehouden die met zijn auto op tegendemonstranten inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen gewond. Een politiehelikopter die bij de protesten was ingezet is neergestort. De beide inzittenden werden daarbij gedood. In Charlottesville is de noodtoestand uitgeroepen. De politie heeft toestemming gekregen een avondklok in te stellen. Twee belangrijke Britse ministers pleiten voor een beperkte overgangsperiode als Groot-Brittannië in maart 2019 de EU verlaat. Dat schrijven ze in een gezamenlijk opiniestuk in een Britse krant. Zo'n overgangsperiode moet het bedrijfsleven meer zekerheid bieden, schrijven de ministers. Hoe lang die moet duren zeggen ze er niet bij, maar het mag volgens hen geen achterdeurtje zijn om weer in de EU terug te keren. Het gezamenlijke voorstel wijst erop dat er in de Britse regering overeenstemming is over hoe de brexit vorm moet krijgen. Usain Bolt is in zijn allerlaatste wedstrijd geblesseerd uitgevallen. Op het WK Atletiek in Londen stond hij namens Jamaica als slotloper in de finale van de 4x100 meter estafette. Tijdens de race kreeg Bolt last van een hamstringblessure en moest opgeven. Ondanks dat blijft hij de meest succesvolle atleet ooit met elf gouden medailles op WK's. Het weer half tot zwaar bewolkt met kans op een bui in de kustprovincies, vooral in het noordwesten. De minima liggen rond 12 graden. De komende dag zijn er perioden met zon, maar in de zuidelijke helft van het land kan er een enkele bui ontstaan.